Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een aanval in het oosten van Congo zijn zeker 21 mensen gedood. Volgens lokale autoriteiten waren de aanvallers leden van ADF... een opstandelingengroep die banden heeft met Islamitische Staat. De aanval was bij een katholieke kerk... waar gewapende mannen binnendrongen en kerkgangers vermoorden. Ook staken ze huizen en winkels in brand. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. De ADF is sinds 2002 actief in de Democratische Republiek Congo. De groep wil dat er een islamitische regering komt in het land. Twee weken geleden richtte de ADF ook al een bloedbad aan in de regio. Daarbij werden 70 mensen gedood. Voor de grens met Gaza staan honderden vrachtwagens klaar om Palestijnen van eten te voorzien. Israël heeft de trucks maandenlang tegengehouden... maar maakte vanochtend bekend dat, ze, eh, dat het zogeheten beveiligde routes heeft aangewezen... waar VN-convooien en hulporganisaties voedsel en medicijnen in de Gazastrook kunnen verspreiden. Het is nog onduidelijk hoeveel vrachtwagens Gaza binnen mogen de komende tijd... En daarom is het maar zeer de vraag of dit de humanitaire crisis in Gaza gaat verminderen. In Maleisië staan morgen onderhandelingen gepland tussen de leiders van Cambodja en Thailand, meldt Maleisië. De gesprekken moeten een einde maken aan het militaire conflict dat inmiddels vier dagen duurt. Thailand heeft bevestigd dat ze om, om de tafel gaan, Cambodja nog niet. Wel heeft dat land steeds gezegd bereid te zijn tot een wapenstilstand. Ook afgelopen nacht werd er aan de grens tussen Cambodja en Thailand weer geschoten. De Nederlandse estafettezwemsters hebben op de WK Lange Baan zwemmen in Singapore brons veroverd op de 4x100 meter vrije slag. Milou van Wijk, Tessa Gielen, Sam van Nuenen en Marit Steenbergen eindigden achter Australië en de Verenigde Staten. Het weer, bewolking en met name in het zuiden wat regen of een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen meer kans op buien, ook wat zon en dan een graad of 20.